Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is gestegen tot boven de 50.000. Ruim 44.000 in Turkije en bijna 6.000 in Syrië. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Maandag werd het gebied weer getroffen door twee bevingen. Het Rode Kruis heeft ondertussen al meer dan 20 miljoen warme maaltijden... en 15 miljoen waterflessen uitgedeeld in 10 getroffen Turkse provincies. Oxfam Novib is begonnen met het repareren van het waternetwerk in het Syrische Aleppo. Schaapherders in Drenthe hebben het druk sinds de komst van de wolf. Om hun kuddes te beschermen de herders soms wel 20 uur per week extra. Normaal slapen de schapen buiten, maar ze worden nu uit voorzorg achter een wolfwerend raster geplaatst. Het samenwerkingsverband van Drentse schaapkuddes hoopt op meer geld vanuit de provincie. Daarmee kunnen extra uren worden gecompenseerd of kan de herder iemand inhuren om de werkdruk te verlagen. Drenthe zegt geen extra geld te hebben. In El Salvador zijn duizenden gevangenen overgebracht naar een nieuwe megagevangenis met plek voor 40.000 mensen. Het zou de grootste gevangenis ter wereld zijn. El Salvador geldt als een van de meest gewelddadige landen in Centraal-Amerika. Er is vooral veel bende geweld. Een jaar geleden werd een noodtoestand uitgeroepen nadat er binnen een dag 62 moorden waren gepleegd. De president beloofde toen hard op te treden. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta ging op eigen veld met 0-3 onderuit tegen FC Utrecht. Door de zegen komt Utrecht in punten op gelijke hoogte met Sparta. Die ploeg staat nog zesde en Utrecht staat zevende.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 Wil niet denken hoe je tip, tip. could see the sun behind the snow 106.9 ZFN control control. getting kinda low. So nice. I need some one on one, baby. Don't let it blow your mind away. Baby. go to your little highway.